moet bij het RWS Journaal. Ajax heeft in eigen huis met 3-1 verloren van PSV. De Eindhovenaren staan daardoor op de eerste plaats in de Eredivisie naast Pek Zwolle. Pek was eerder vandaag thuis te sterk voor Vitesse. In Zwolle werd het 2-1. Feyenoord leed in de Kuip ook een nederlaag tegen Utrecht. Daar werd het 2-1. ADO Den Haag won thuis met 3-0 van Groningen. En NAC Twente eindigde in een gelijkspel 1-1. De politie en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar een antisemitisch incident tijdens een pro-Palestina-betoging in Amsterdam gisteren. Op tv-beelden is te zien dat een man een Hitlergroet bracht en Heil Hitler riep. Een agent sprak hem daarop aan, maar pakte de man niet op. Het OM en de politie zeggen dat dat wel had moeten gebeuren. Windmolenexploitanten gaan omwonenden compenseren voor de overlast. Jaarlijks wordt er per molen 3000 euro uitgetrokken... waarmee omwonenden bijvoorbeeld een speeltuin of natuurpark kunnen bouwen. Dat hebben de exploitanten vastgelegd in een gedragscode. Omwonenden vinden het niet ver genoeg gaan en willen meer financiële compensatie... bijvoorbeeld voor de waardedaling van hun huizen. Bij een aardbeving ten noordoosten van San Francisco zijn zeker 87 mensen gewond geraakt, van wie drie ernstig. De beving had een kracht van 6,0 op de schaal van Richter. Duizenden mensen zitten zonder stroom doordat veel elektriciteitspalen zijn omgevallen. Het gebied ligt op breuken in de aardkorst die geregeld grote en kleine aardbevingen veroorzaken. In Rotterdam is vannacht een dronken Roemeense vrachtwagenchauffeur opgepakt. Hij bleek vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Ook had hij geknoeid met zijn tachograaf, het instrument dat de rijtijden registreert. De 37-jarige chauffeur viel op omdat hij moeite had zijn truck te parkeren. De Roemeen is zijn rijbewijs kwijt en moet 5900 euro boete betalen. Het weer de komende uren verdwijnen de meeste buien. Morgen af en toe zon, maar in de loop van de dag trekt een regengebied vanuit het zuidwesten het land in.